Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderhandelingen over de oorlog zijn morgen in Turkije. Turkije heeft Rusland en Oekraïne uitgenodigd in Antalya om verder te praten over de oorlog. De eisen die de landen stellen zijn nog steeds hetzelfde. Correspondent Kizia Ekster vertelt wat de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd. De eisen die we hebben zijn een onmiddellijk staakt het vuren en een einde aan de gruweldaden. Maar alles zal afhangen van hoe het aan die andere kant van de tafel gaat bij de Russen. Wat voor een eisen zij aan ons stellen. Maar wij gaan door met ons verzet. Vandaag had een dag van wapenstilstand moeten zijn, maar de Russische bombardementen gingen gewoon door. In Mariupol werd een kinderziekenhuis verwoest. Oekraïne vreest dat er veel doden zijn gevallen. Steeds meer westerse bedrijven trekken zich terug uit Rusland. Vandaag kwam daar ook Adidas bij. Eerder deden Ikea, H&M en Zara dat ook. Russen krijgen ook niet meer alle informatie mee uit het Westen. Veel zenders zijn geblokkeerd en in Russische staatsmedia wordt niet gesproken over de oorlog. De Washington Post schrijft dat er in het land veel meer VPN-apps worden gedownload. Met VPN kun je anoniem op internet en worden verborgen websites weer openbaar. Afgelopen zondag steeg het aantal downloads met ruim 1000 procent. Toen werd Facebook geblokkeerd. De prijs voor brandstof in Nederland blijft maar stijgen en dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen zoeken naar manieren om wat geld te besparen. Zoals in Noord-Holland. De benzineprijs in Amsterdam is gestegen naar 2,45 euro, maar in de buurt in Duivendrecht is het 20 cent goedkoper. En daarvoor rijden mensen graag een stukje om. Ik ben wel speciaal hier gaan tanken, dat klopt. Omdat het goedkoper is, dat ging niet van mijn eigen portemonnee. Ik rij een stukje om, maar dat heb ik afgewogen. Doordat alles duurder wordt, krijgen mensen met weinig geld het lastig. Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met lage inkomens er dit jaar niet te veel op achteruit gaan en zegt snel met een plan te komen. Het weer nog, het is een heldere avond. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt.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 Forge relationships, be a good friend. Recognize yourself in others. Accept compliments humbly. Give people compliments every day. Feel empathy for others around you. Being sympathetic is a virtue, but don't be a dick about it. Become a good partner. Be loyal and trustworthy. Responsibility is noble. Love is about the effort you put in. Stimulate the growth of one another. Stay true to yourself, but don't be a dick about it. Raise a beautiful family. Be a loving and nurturing parent. Spend time playing with your kids. Allow your children to make mistakes Inspire your offspring to be unique. Instill life lessons and a sense of morality. Give instruction and be proud, but don't be a dick about it. Make judgments, don't be judgmental. Be honest, not brutal. Don't lie, but learn how to. Shade the truth when needed, but don't be a dick about it a dynamic taste in music. Ripen your palates for fine food. Sharpen your eyes to detect art. Nurture a sense of independence. Enjoy going to a movie alone. Learn how to be patient. Say please and thank you. Mean what you say. Do what you mean. Just please, whatever you do, whatever happens to you in life, just don't. Just don't be a dick terug naar Joshua. En je komst naar Nederland. Ja. Want hoe ben je hier terechtgekomen? Wat, wat was de trigger om naar Nederland te komen? Het is ook, uh, ja, sorry, ik heb geen kort verhalen. ja, <laughs> dat geeft niet. What I uh, touched upon earlier eh, was um, my life in California, in Los Angeles. Um, na my university period, has my, and for my roommates, Ross, is verhuisd naar Arizona. And ik was in terug omdat Bukowski. I graduated college. My first job out of, with a degree in psychology, a uh, major in psychology, minor in English. So only thing I could think of cleverly was that I could literally fuck with someone's mind you know, literature, psychology, fuck with some, ha ha, funny. That was, yeah, see, I'm not a best stand-up <laughs> comedian. <laughs> but maybe in English, in English it's funnier. yeah, anyway, yeah, But I was part, I was, I, I was absolute nerded sort of a bohemian lifestyle. And so I graduated college and uh, ik uh, zijn Albany in a hell klein studio apartment, and I kept a band gevonden sort of a soort van busboy you know, cleaning up the tables in a, a hotel restaurant, mm-hmm. uh, Holiday Inn in a in a town vlakbij. Ja. En een gewone dag in dag uit leven op uh, zes uur, zeven uur op mijn werk. En uh, cleaning up eh, breakfast dishes en lunch dishes van people. En dan de middag naar de bar en drinken en herhalen, herhalen, herhalen. <laughs> ja, er was ook, I think tijdens deze periode Henry Miller ontdekt. En dat soort uh, cancer, dat mm. lust for life. Dat uh, gewoon, ik uh, geef op je normale leven en ga naar op zoek naar wat je wil. En dat was short what Henry Miller did, you know. And I thought, fuck it, I'm going, I'm, I'm out. Let's. and I spoke with Ross, and I drove out to Arizona, put all my shit in my car, and I drove over three or four days uh, from New York to Arizona. Dat was een heel mooi periode. Van de echt eh, cheap hotels, met mijn radio, <laughs> driving through the night, listening to Mazzy Star. You know, that uh, first album from Mazzy Star is mhm. so mooi. Een soort easy rider of zo. Ja, Yeah, nou, ik was niet zo cool, maar <laughs> I, I had a, a, red Toyota Celica, a little sports car. You oh, know? oh, okay, not maar, bad. Um, yeah. And then I spent eight months in Arizona, and I worked in... Um, I want. I always wanted to do room service in hotels. Okay. Yeah. The, I think as a, a, young boy, I came across a Penthouse magazine, mm-hmm. and, you know, sort of porno blog, and yeah. in the Penthouse had you the forum. is de letters. Dat okay. supposedly ja, mensen schrijven naar de magazine. Met de, Voor advies denk, avond, Ja. Nou, niet advies, maar meer over de avonturen. Oh, Sexual avonturen. Ja, ja. So, ja. Eh, misschien als een man kom ik tegen een waar was... Ja, uh, de, de verhaal was, niet mijn verhaal, maar de verhaal in de blad was... <laughs> ik word laat in de, in de hotel en word ik eh, in de roomservice en moet ik dit of dat brengen naar de kamer. En ik doe de deur open en staat de vrouw open. zijn de borst vol uit de, eh, de, de, de robe en de nightgown. En ik ga binnen en zij eh, mij uitgenodigd om wat te drinken. En, dan hebben we lekker gevraagd en zo. En zo. En dacht, That's what I want to do <laughs> was jouw droom. <laughs> ja. so I thought, weet je wat, ik, ga, ik wil roomservice doen. Ik en is het gelukt? We'll get there. <laughs> don't jump, eh, in, don't jump in the pit. Op één dag, riding along Sunset Boulevard... en daar ineens zag ik de Chateau Marmont. En ik dacht, oh wow, that Blake. I'm gonna get a fucking job there. I got a job at the Chateau Marmont. ineens was ik, ik zag iedereen. Like all the rock stars yeah. for my, that, eh, all the LA people, everything, muzikanten, schrijvers, dingen, weirdos, drug addicts, eh, this was there voor mijn nose. Het was echt gek. Um, en dan op 24 augustus ik was aan dienst in room service, maar je doet ook de lobby in de ter terrace business, gewoon bediening. Ja. Mm. En eh, there was een heel mooie vrouw. Ze zit alleen op de terras. En ik zei, eh, goedenavond, eh, ik ben Joshua, what can I get for you tonight? En ze begon met een glas wijn en, ik breng een glas wijn. We beginnen aan te praten. En zei Victoria. En zij is, ehm, ik weet, in uiteens komt er vooral uit, zij is ook van Queens, New York. Oh, maar zij is, it's her birthday. Like, oh, wow, it's my birthday the day before. oh, wow. Yeah, yeah. So sides laying, a bit lonely. It's a birthday. I think, heb je iets van LA gezien? Nee. Wil je met mij wat drinken? Ja. Naar work. Oké. Okay. <laughs> so na mijn work, we gaan out. Even naar een Irish bar. Dus zitten drinken en kletsen. En zij mij vertelde, zij woont eigenlijk niet in Queens, maar ze woont in Harlem, in de Netherlands. Oh. En eh, zo praten, praten, praten. En eind van de avond ik breng het terug naar het hotel. En wij eh, geven elkaar onze eh, briefadressen. Dus voor e-mail. net voor e-mail eigenlijk. En er was een moment, ik was een beetje klaar met de hotelwerk. Again, I want to walk in the shoe. I want to do what Henry Miller did. I want to go to Europe and be surround myself with the freaks, geeks, and weirdos. I want to go up zoek naar Mensa, the creative Mensa. Yeah, yeah, yeah. So I had had heel veel geld uh, opgespaard. Gewoon gaan. Ja. So I did that. say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain. You look like rain. You look like rain. Mm-hmm. out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain. inside. I came to Harlem, I stayed with Victoria, uh, uh, in her righteous house in Schalkwijk, waar ze woont. <laughs> So, uh, alle uh, Anne Frank woont ik <laughs> in de, in de, in zolder. <laughs> you know. En s'nachts moet zij de trap naar boven, zo so zij kan naar de wc. Zo ik moet in de grote plastic spa bottles blazen. En in, over, it was March, so I remember she would take me op the achterop op een fiets. so, Victoria is best wel mooi, stevig, een soort van Robert Crumb. Mm je, weet eh, eigenlijk een side verhaal is dat er was een keertje dat, ja, luister, dat Robert Crom kwam naar de patronaat te spelen met zijn band. Victoria worked toen bij de patronaat als vrijwilliger. Na de optreden zijn al de mensen wil dat hij, hij heeft een speciaal poster laten maken voor de avond. Zo so iedereen natuurlijk wil al de comic liefhebbers wil dat hij gaat tekenen. Nou, Robert Crom geeft geen handtekenen. Behalve als je bent een mooie, grote, stevige vrouw. <laughs> en hij zag Victoria en hij zei, her. <laughs> heb je ooit de documentary over Chrome gezien? Nee. Hij ziet deze vrouw en wat hij wil is achter op haar rug een piggyback. Oh. En Oh. Victoria hebben hem de piggyback van. I wasn't there, maar ik geloof in een verhaal verhoord. Zij geven hem de best piggyback ride eh, ooit van mijn leven. <laughs> en uiteindelijk heeft zij handtekening op twee posters gedaan. Kijk eens. Eén voor haar en één voor mij. Zij ah. hebben één voor mij gedaan. En zij stuurde naar mij in L.A. It was echt like, wow, dit is echt tof. Ehm, maar ja, ik zo, uh, eh, Victoria en mij... Um, in Schalkwijk, ja. zei: take me achter op de fiets. Ja. Yeah. En I'm like, what the fuck? I'm an American kid, let's get in the car. De fiets, ja. Gaan we niet rijden in de auto? Nee, achter op de fiets. In de March wind. Ja. Naar Harlem, naar de binnenstad. Ja. Naar de Melkwoud, naar de Yeltes. Um, ik kom in de Yeltes Café. Vroeger was de Yeltes Café so like for mij. It was like I hung out in the, with the barflies in America. Maar je komt in de Yeltes Café, rook en al die zwaar heftige kunstenaars en raar eh, lieve <laughs> mensen. En ik I was like, what the fuck is this? and <laughs> it was and everything smells different in Europe. Things just yeah? zijn iets anders <laughs> of zo. So. En ik kom daar en de mensen zijn like uh, een van de avond zit ik in de Yeltes. Victoria en de goede ex-boyfriend Nico, who came later, a really good friend of mine. En komt een man binnen en, iedereen, en hij zegt tegen mij, eh, wie ben jij? En ik zeg, eh, iemand zegt, oh, he's from Los Angeles. En hij eh, zegt, ah, what, what do you think of our Mickey Mouse country here? So yeah. En uh, was, uh, man heet Pepe Fisher. Pepe from the Jazz Up en Beat Cream en Cheerful Foo Flies. En ik ga op dezelfde avond met Pepe en andere mensen helemaal uit de dak. It was dus, zo... Eh, I found in Harlem alles dat ik heb in Los Angeles gemist. Cultural center, maar iedereen was cold. Ik vond, iedereen zei, als je zit in een bar, iemand zat naast je en je zei, hey, hoi, goedenavond. Mensen vragen, wat doe je? Hmm? Niet wie je bent. En in hier in Harlem, wat ik merk, en meteen was mensen vraag, wie ben je? Later was het, wat doe je? Ja. En het mag maakt niet uit toen, dus 20 years ago, nee. wat je doet. Nee. I was meteen, I was brought in to this sort of business circle. I met the right people at the right time. Mm-hmm. There was iets. Martijn Krijver who went on to run de Fietsenfabriek in the Pacific Park. and knew the Slachthuis 13 in the Voenikstraat I was the bartender by the Jeltis. three months I traveled around Europe just meeting people and spending time in cafes and up and <laughs> and they would invite me home for dinner. And I would end up in some bar uh, uh, uh in Munich, in München. I remember walking across the street, a guy come the other way. zegt iets tegen mij, begint te praten. Next thing I know, we're in some bar with Russian prostitutes. You know, and just kind of weird, and like drinking beer there. And it was like, okay, eventually it was like, I'm not supposed to be here. Maar <laughs> niemand doet me niks, eh, niks verkeerd. Geen probleem, ja. Maar het was gewoon go with the moment. Flow with, with the people that you meet. And it was echt heel mooi. En dan na drie maanden was ik terug in L.A., vind an een andere baan bij Hotel Bel Air. and there are room service really wealthy, you know. I, I did room people. service yeah. with Margaret Thatcher you know, that oh, sort of shit. Yeah, Kings, yeah. queens, princes, shahs. Yeah, mm. mm. Michael Jackson was staying at this hotel. Ik heb nooit it was well there. <laughs> Um, Kevin Spacey. I had my own hashtag MeToo moment with Kevin <laughs> Spacey. uh, before that, it was even that. My uh, no problem, Kevin. It's okay. He got me stoned and then tried to. Uh, okay, oh, really? <laughs> another story. Another story. Uh, um, my, then I. Maar hij had een toen plannen zes weken in Europe design in Turk and Harlem. And I was back to my people, I back to the people I knew, and everybody's like, hey, yeah. je bent wow, what do you? hier? Wat great. Good, good. It was echt and then dan was ik uh, terug naar New York, naar mijn ouders. Eén jaar gewoon bij mijn ouders, 28. Work in a chic café, bediening, you know, geld verdienen. So got into yoga, and eh, lifting weights uh, to get me out of the house, zeg maar. And uh, a year and a half there or so, I was like, ah, I'm going back to Harlem just for the summer. I gaan three months, four months uiteindelijk. and then coming to terug, figure out my life. And 22 May will be, ma, deze aanstaande May is 22 year. and I come in summer. And again, smoke pot, paint, write, drink wine, go for long walks, do listen to music. He was really into Leonard Cohen. I listened to Leonard Cohen and yeah, you know yeah. and Dingich's Dune. And then I ran into Martin Kreifer uh, late night, or uh, twice, twice. Once in the post postkantoor and once late night op And I had my mij to come have a even by the de Okay. it was net open. Yeah. En hij zegt, als je wil daar werken, ik wil dat je komt naar Vorken. Dus ik ga niet terug. I'll get a job for you. En na drie maanden, ik had een appartement. Ik had, eh, you know, ik, eh, ik had dat zomer gewerkt bij Club Nautique eh, in Zandvoort, you know, oh, Ja, Door de down, iedere dag fietsen en s'nachts yeah. first terug bij, bij Yankees, jointje kopen en blowen en dan door de down terug fietsen, you know, echt like in de in the big moon en in de regen, en de wind en door de down there. En het was echt like, this is magic. Voor mij als een Amerikaan, voor maybe voor Nederlanders is het qua maybe normaal, whatever. Maar voor mij, dit was echt... Het fietsen bedoel je, zo door de, duinen of zo? De experience, de fietsen, de wind, de openness, de air, de lucht. Ik, ga fietsen naar mijn werk door de down van de zee naar de stad. <laughs> Ja, ja, ja. En dan uitgaan of whatever. Het was zo mooi. En dan heb ik eh, op een keertje bezoek gedaan bij de fietsen en, met Frans Fiets, de eigenaar, gesproken en mij verhaal verteld. En hij is like, en toen zeg ik, heel verhaal. En ik zei, I want to work. He says, you want to work? I said, yeah, I just want to work. he's going okay, go ahead. Ga je in de koken staan. And yeah, I started working, and they helped me with the permits, and I had some permits problems, and other personal issues came into play, and became a beetje zwaar uh, and moeilijk. And the 9/11 happened, and life happened, and this oh, happened, and yeah, that happened, yeah, and yeah, and life grew, you know. and the bohemian sort of idea, it's it sort of faded away faded. to a bit more of kind of stability and comfort comfortability. Yeah, You Je wordt ook wat older. Dat ook, you know. En ik was niet meer op zoek. I found it. I, I, honestly, eh, it sounds like a bit cliche, yeah. and I hate to quote someone like Bono, but I found what I was looking for. Ah, okay. Hier in Nederland. Ja, hier in, nou, in nou. Harlem. In Harlem. Maar nu, na 22 jaar, heb ik heel veel contact over met muzikanten en creatieve mensen en leuke mensen dooruit Nederland, dooruit Europa. You dat ik... En dat is mooi, ja. Nu voel ik, ik ben thuis. Ik heb, eh, ik heb een heel mooi leven opgebouwd met heel mooie mensen. National Library Name gaat terug naar LA. En terug naar de tijd dat ik ga uh, eh, reizen naar Europe. Ross en ik, mijn roommate van Arizona, Ross uh, uiteindelijk is verhuisd ook naar LA maar ja, samengewerkt bij de, bij die uh, Chateau Moment. Ik heb een baan gevonden. Ja, vraag over, heb dat wel gelukt over die eh, verhaal uit de, Niet bij mij, maar wel bij hem. Motherfucker. Bij hem, ja? <laughs> <laughs> <laughs> Ehm, maar wij hadden verschillende appartementen eh, toen. En we always gave a name to our apartment. Kind of stoned and you think, oh, dit is new. En we had heel veel... We were just paint on the walls or invite people over and we'd make paintings put on the wall. We had Hailfield, Ross was echt een fan from Frank Zappa. Okay. Jaco yeah. Pastorius, he was a bass player, jazz bass uh-huh, player uh -huh. too. Yeah. So I had heel verschillende smaak in muziek. En ik had mijn I smaak uh, samengebracht. En I introduced him to sort of like Bukowski and Burroughs and stuff like that. Yeah. So we had this, we had an apartment called the Den of Sin, the home of impropriety. Okay, yeah. And uh, I like had with ik heb de naam gedacht. The Irrational Library of Nonconforming Collusion and Musical Mayhem. Oké, okay, een mondvol. Een mondvol. <laughs> ik heb I, echt een stamp gemaakt. Like, okay. and so you can put up brieven. So when I started traveling, Ross and I would write letters back to mm -hmm. each other. And I scribe all types from the desk of the Irrational Library. Oké, okay, ja. Yeah. Toen kwam ik bij de fietsenfabriek En langzamer gaat de, eigenaren en de mensen daar mij leren kennen. En dan ineens wisten ik was eh, ja, bezig met gedichten en ook toen met eh, tekenen en eh, schilderen. You know, freehand, een beetje à la Keith Haring. Oké. Okay. ja. <laughs> Nou, Keith Haring had more style, much more nee, okay. inzicht dan ik. Maar zo so, mij uitgenodigd om een soort van expositie te doen. En dan heb ik uh, ja, uh, poetry lezing en een music video met Marcella Kauper, de dochter van Hannes Kauper en Christine um, Persum gedaan. En een musical track met mensen die ik, ik leerde kennen uit Madrid, called Dark, Another Dark Alley Scenario. <laughs> en dan, ik heb een hele expositie gedaan en dan nadat heeft mij gevraagd: wil je eigen avondje draaien met you know, bandjes of okay, creatieve yeah. poëzie? En ik zei: yeah, great. Can I call it the Irrational Library? Wow. And they're ah. like, yeah, sure, call what you want. So toen begon the day, the Irrational Library. Jew, one of my guardsmen is a Dago, one of my secretaries is a Dyke, one of my dry cleaners is a Chink, one of my bartenders is a Mick, one of the guys who wash my car, I call a Spick, one of my gardeners is a Wetback, one of my bandmates a Camel Jockey, one of my gym buddies is a Gender Fluid Boy. Painters, Pola a redneck. One of my post carriers is a cracker faggot. One of my deli guys is Todd Ann. One of my surgeons is a goop. One of my IT guys I call a poo. one of my best friends is lesbian Canadian. One of my pharmacologists is a kike. One of my neighbors is an idiot. No, no, let's not make it all about that. problems facing our society, men and women, a race and a religion. It's not so much that someone is, oh, well, use language that provo wardrobe. But there's some people are just like fuck, and no amount of lubrication is going to help get that stick out of their bigoted asses anytime soon. En dan eh, mijn vrouw en ik zeggen uh, tegen elkaar, zullen we misschien wel beginnen voor onszelf? Zij dus komt uit de idee waar een idee van een café, maar horecaregelingen zijn heel duur en heel ingewikkeld. Zo uit de winkel, maar ik kan koffie aanbieden, you know, zoiets. So we oké, okay, tweedehands, spullen that we love. Tweedehands okay. Zo, we begonnen samen. mijn vrouw was meer van de Brokante dingetjes, Brabantiërs, eh, billen. Maar eh, was het snel dat mijn ego took over the place qua uh, <laughs> how it should look and stuff. Maar we merken ook zelf dat zij kan niet. Het plan was dat na een tijdje, zij stopt met haar eigen werk en dan gaan we samen doen. Maar dat qua kosten kan niet. Zo, so, ik was de face of de winkel ja eh, uiteindelijk. en dan uh, kept pushing the tempo with yeah, the alternative vision and tried to fill it up with spullen dat ik dacht dat andere mensen wil ook eh, waarderen. Ja. Nou, platen, boeken en ook van dat subculture uitzicht. Oké. En ik had gedacht, oh, dit is een leuke plek voor mensen dat alternative mensen. Maar ik zag ook dat alternative mensen kijken door, de raam en weglopen. Maar dan mensen dat je gaat eh, zeg maar zien als normalo's, normaal mensen, kom gewoon binnen en zeg, oh wow dit is leuk. Vroeger had ik zelf ook dat plaat. Vroeger had ik ook Hanekop. Vroeger was ook, <laughs> wat is dit gezellig. Wie ben jij? En ga je gewoon even praten en we hadden altijd biertjes in de koelkast en live muziek op de weekend en het was echt een soort van, ja, mensen komen van overal. Ineens was het wel over gehoord en gezien en het was echt <laughs> First vier en half, vijf jaar was echt super leuk. You know, in de laatste twee jaar had ik twee barbieren, de Mad Daddy's erbij, om te helpen met de huur. En dat was ook superleuk. Maar na zeven en half jaar was ik een beetje klaar mee. Yeah. It's just going through the motions. niet eh, dat toen we de winkel begonnen, kan je naar andere kringelwinkels op marktplaats leuk spullen vinden voor niet zo veel geld. En dan doorverkopen ook voor niet zoveel geld. Zo, je hoeft niet de hoofdprijs te vragen voor dingetjes. Ik vind het ook, I'm no businessman. so, ik vind het leuk dat als mensen iemand, eh, zeg maar, je, eh, hebben een jong iemand komt binnen en hij pakt een boek. En ik ga beginnen met de boek praten over Burroughs of Bukowski of zo. En de boek is 15 euro, maar iemand zegt, ja, sorry, ik heb alleen maar 10 euro bij me. En ik zeg, oké, fijn. <laughs> ja, ja. Volgende keer. Ja ga je wat in de donatieplaat gooien. Maar de winkel was een beetje ook een beetje een time travel eh, <laughs> winkeltje. Je, kwam binnen en ik kwam in een heel andere sfeer. Ja. Een andere omgeving. En dat was het leuke van dat winkeltje. Maar de winkel is het toch nog steeds? Mm, nee. nee. Ja, Ik heb eh, in... Uh, waar zijn we net? Nou? Ja, begin 2020 Ah, besloten en van 2019 besloten ik was klaar. Ah, maar dan een van de barbieren, Rob uh, Nissink uh, van Mad Daddy's, hij heeft overgenomen de winkel, which is top. Eh, not, niet per se als winkel, maar als locatie voor de Mad ah, Daddy's. okay. yeah. Maar met hetzelfde insteek, hetzelfde sfeer, ja, you know, from that punk rock, rock and roll attitude. And maar het heet nu anders? Het heet nu de Mad Daddy's Barbershop. <laughs> een, barber, een, een kapper. Ja, ja, ja. ja? Toen de laatste paar jaar van de winkel had ik twee barbieren in de winkel. <laughs> En het was echt geweldig. Je gaat zitten daar, met, eh, je, laat je bar, je haar knippen met een biertje. Er was altijd een foute film eh, op de televisie yeah. achter mij. En soms op de weekend was er ook een live band playing als jij were aan de, were, you eh, know, in, de in, in barberstoel. Ja, yeah. Nou, het was heel mooi, maar there was a period where I was just going through the motions. Ja, ja, ik dacht, ik ben een beetje klaar. Dus ik heb, ja, gelukkig voor mij was het net voor corona gestopt met de winkel. has overcome us all. But we have, and we do, and the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. Now, she was as sharp as a pencil, and always had a way of getting her point across and when she died at the age of 35 of lead poisoning, well, it's little surprise to any of us. And in his eulogy, her husband said, between a tear and a wink, that his wife had never gotten that tattoo because of her disdain for ink. And the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. take. You'll never catch a fucking break by wearing an oven mitt to a baseball game. And the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. and the sea's still cluttered by balloons whose attached language grew to every burial. And the planets, well, they never asked to be discovered. And a toleration for one another, well, has become a bit malnourished, don't you think? And a curiosity, well, has gotten the best of us as we push aside the curtain every morning just to confirm once more skies are still blue, like an illusion. The skies are still blue, like an illusion. We gaan nu naar de band uh, eh, Rational Library. Mooi. Bam, Bam begonnen was uh, ook weer de winkel. Uh, which was mooi met de winkel. Uh, ik zit daar koffie drinken en ik wacht en niemand komt binnen. En eens door binnenkomen en iemand loopt binnen, gast. En hij zegt, ja, uh, someone told me I should come here and talk to you. <coughs> oh, okay, welcome. Be a cup of coffee? Come and sit there. And there's guy named Michel Zira. Michel Zira is the bass player in the band. Now, Michel and I sat te praten. Gewoon, Michel is muzikant. At the end from the gesprek, I loped out the door and I said to myself, I gotta figure, this guy's interesting. I gotta figure out a way. I need him here for some reason. zo is Friendship begonnen, opgebouwd. En dan was het, hij uh, was nieuw hier in Nederland. Zo hij gaat uh, met mij op naar poëzie voor, uh, middag waar ik ga voordragen, spoken word events, yeah. whatnot. En toen had ik dus gedicht, de Don't Be a Dick About It Doctrines, <laughs> op de first album. Mhm. En hij zegt tegen mij op een keertje, zegt, kan je dat voor mij inspreken op je telefoon, record it ik wil misschien wel proberen wat muziek achter te zetten. ja, sure, cool. Zo, ik heb eh, het in mijn onderbroek eh, op de ochtend op de bank in mijn telefoon. <laughs> Don't be a dick about it voorgedraagd in de telefoon. Stuurde naar Michel. Hij was eventjes terug in Londen. Na twee weken komt hij terug en dan eh, hij laat mij iets horen en hij was like, wow. this is like Primal Scream, this is like ah, Screamadelica, yeah, yeah. this is like, it lifts, mm-hmm. takes it to another level. And I was like, this is super cool. in that spring, in May from that year, I do the presenteren, ik weet niet of het de eerste, was zeker the first year, jaar, maar het tweede, year by the Jupiter Podium Bevrijdingspop. De tweede ah, ja, podium. Yeah, yeah. And hij zegt take mij, A week of twee uur that hij zegt, now there's een gaatje van 15 minuten, de rap battle, valt uit. Jij mag doen wat je wil. Oh, ik zeg, mag je met de band spelen? <laughs> En hij zei, heb je band? zei nee. <laughs> maar eh, kan ik wat doen? zei ja, oké. Okay. ik zeg tegen Michel, we can do this live. Ja. So ik heb eh, via contact, een eh, eh, guitarist geregeld. En hij, had de guitarist Eve, had een drummer named Frans. En dan gaan we in een krakpan bij vrienden van mij in like, Welse oefenen. We hebben drie liedjes gedaan. En we noemden het de 15 Minutes of Freedom Team. <laughs> Leuk, Had, Harlem Town Liberate Yourself from Mental Slavery. It is not helpless. It is not hopeless on the first album, yeah. and the "Don't Be a Dick About It" doctrines. Okay. And I have it live gedaan, and it was for my. it was wow. It was so good. It was so freeing, So, and not at optreden, ik zeg tegen Michel, ik wilde graag echt doorgaan. Live, ja. maar ik weet het niet, ik weet het niet. let's say a few months or so was it, een paar, twee maanden of zo. En hij kwam terug en zei, nee, ik wil graag doen. Hmm. I want to put a band together with you. So, en ik zeg tegen hem, ik heb toen eh, kennis gemaakt met Tam de Haan, staatsdominee. En, stadsdominee? Ja, staatsdominee, Tam de Haan. En Tam, Ja, hij is van de vrijzinnige gemeente, toch? Ja, protestante kerk. Eh, ja, van de Babo. Ja. Oh, grote babo. En hij, Tom, ik heb in de winkel op mijn verjaardag een jaar gewoon op Facebook gezet. Ik ben jarig, wie wil komen, drink bier, gezellig. En komt die jongen binnen, blul, een beetje... Uh, jeans, een t-shirt, sigaret roken, gewoon een praatje. Met een cadeau, met een boek van... Uh, Alain Bouton heet hij, French uh, filosoof, zoiets. Mhm. Ja, nee. Maar Nederlands, I never read it. <laughs> maar ik praat met, met de gast en hij is een superleuk, sympathiek gast. En dan hij gaat weg en iemand zegt tegen mij... Oh, weet je dat hij is de staatsdominee? uh, really? Ja. Oké. Okay. En dan again, friendship opgebouwd met Tom. En dan terug naar de band. Ik zei tegen Michel... Ja, ik wil band beginnen, maar I really want Tom to be in the band. Because Tom's a big fan of morphine. and I love morphine. Okay. You know, morphine, saxophone, Mark Sandman, stuff like that. Misha was like, I don't know, baritone sax is so overpowering and so. And I was like, no, let's just try it. <laughs> so the band was there. and then we begonnen. Ja. ja. we begonnen heel in a very organic way yeah, dingetjes. Er was geen plan. nee, ik heb tekst en ik ga de tekst voordragen. En dan Michel denkt, oké, okay, eh, vaak begint het met Michel op de bass. Michel is actually a guitarist. So the way he plays bass is heel ja. niet normaal. Mhm. Hij speelt in heel like a guitar player. En hij maakt heel mooie dingetjes met de basgitaar. En dan begint het daar. En dan Lars begint met de drums in te vullen. En de rhythm section begint. En dan vaak gaat Tom even puzzelen. Is het sax, gitaar? Het, het begin, Tom was heel... Eh, hij speelde weinig gitaar. En dat was a development phase for him, Where, where we are now. And En dan ga ik even door mijn tekst heen. En beginnen... Probeer... Ik, I always say it's like riding, uh, trying to jump a train. Yeah, yeah. The rhythm's going, moving. And I'm waiting waiting for it, it loops. En dan in een moment ga ik opspringen. En beginnen met de tekst. En dan find the rhythm in, in de muziek en in de words. Ik schrijf met een rhythm, maar dan moet ik dat een beetje... Eh, moet al passen, ja. Ja, ja Ik ook. Ja. Ja. Ik zeg, mensen zeggen, oh, ben jij een singer? Ben jij een... Nee, <laughs> ik durf dat niet te zeggen. Mensen zeggen, oh, je, oh, je bent een rapper. Nee, <laughs> I'm a poet. a, a spoken word artist. A, a, spoken, word, word poet. And I speak. I got plans to ditch myself and get outside. women, throwing plates, decapitating laughing gates. Swirling chickens flight, out of focus, much too bright coming down. Shining teeth, game show suckers trying to breathe But I got a drug and I got the bug And I got something better than love How you like me now? Pretty good, going on, feeling strong I quit my job blowing leaves Telephone bills up my sleeves Choking like a one-man dust bowl Freedom rocks line ball talking and cold we went down lit up the shack. Grab me a beer out of the sack. Everybody been over twice hitting the walls, throwing some dice, leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why don't throwing frisbees at the sun? Put my soul between the bone. Now I'm hungry, now I'm drunk. Now I'm running. Scraping off the attitude. Old man eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots, let it all get loose. unhappy by an unhappy cast. at the sun Put myself between the Now I'm running, now I'm Now I'm running like a flaming pig Old man eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots and let it all get loose. bezig hiermee? Met het... Nou, de, ik denk zeven jaar. Zoiets. We hebben drie platen afgebracht. Ja, die hebben ja. En ja, het is gewoon blijf uitzoeken, proberen, schrijven, nieuwe dingetjes. Vaak is het, we zijn ergens als ik kan spelen, ehm, in een soundcheck. Oké, ja. Yeah. Gaat, eh, Michel gaat een beetje pingelen. ja. de baas. En Lars gaat invullen. En dan ga ik beginnen met praten of zoiets. En then we just kind of play with it for a bit. Ja. I had the mazzel that ik had door mijn contacts, of door mijn eigen avondjes, mm -hmm. um, contacts opgebouwd met andere bands En andere plekken. Als een dichter Tuurlijk, ga ik vaak naar andere plekken om te, op te treden. So we had a lot of contact waar we kan mensen even vragen... oh, gaan we bij jou spelen? Of ook mensen vragen, kom oh, gezellig bij ons... met ons eh, aan onze showcase spelen. Zo so, uh, vaak, in het begin, ja, best wel wat kansen van kleine cafeetjes of backyard parties naar okay. ook de Paradiso. En ook de mainstage yeah. bewaringspap hebben we gedaan. You know, um, wij willen spelen op leuke plekken. Ik heb in de auto ride hier, dik gezegd, uh, afgelopen zomer tijdens dat pause in de lockdown soort mm ding. Wij zijn uitgenodigd om de Graceland Festival te spelen. Okay, yeah. En Graceland Festival is een christelijk festival. Ja. Yeah. Typhoon was de hoofdact, maar de, you know, musical act hoeft niet echt christelijk te zijn, maar iets met geloof. Ja, en we komen daar door dat Tom was in een eh, grote article <laughs> in, in de Nederlandse, Dagblad. Ja. En Tom praatte over his work in the band. Ja. En dan that was opgepikt via de festival. en dan komen wij op de festival. En dat was echt tof. Ik vind het... Je weet je, wij hebben een paar keer in Paradiso kans gehad om de main stage te spelen. Ja, en dat was leuk. Ja. Maar het was ook niet uitverkocht of super druk op dat moment. het was gewoon, je staat op dat podium, leuk. Gewoon spelen. Wij speelden op de, 24 uur feestje dat hij had een paar jaar geleden. Mhm. En wij speelden in de grote zaal om, ik denk, kwart over acht. Zoiets. Zo moet er om zes uur zijn. En ja, eh, er is, komt tegen mensen eh, een hele nacht door. <laughs> en dan eh, de begroting is al open. Na een soort van DJ of zo. En zo vies en de, soort oh, steam en rook. en dan ineens komt hij met grote waterkanonnen en alles <laughs> schoongemaakt. en dan wij mag spelen. Voor, ik denk, tien mensen. <laughs> Oh, maar het was geweldig. I je zit in de paradies op corona over acht. Maakt niet uit, fuck it. Ja. Maar het is niet dat ik wilde zo snel terug. Ik wilde graag echt spelen op een keer dat wij hebben verdiend. You know, en je staat voor publiek, dat wil je graag zien. En, en, dat moet je verdienen. Dat is waar. En dat gaat om in kleine cafeetjes te spelen, je naam, bekendheid op te bouwen. En soms gaat dat lukken, soms niet. You know? En ze zegt tegen ons, ja, yeah, we don't know what type of music do you speel. je. ik zeg, eh, Spoken soul, rock and roll, funked up freedom, boogie for your brains, party protest music. All right. <laughs> en dat betekent dat er is alles in. Alles zit erin, ja. ja. Maar mensen zeggen, ja, yeah, we don't know what genre speel je. Ja, ja. En ik zeg, ja. Ja, dat willen we graag weten. Ja. The best thing is, since you can't, zeg maar, pigeonhole what I do, mm -hmm. wij kennen yeah. Ja, ja. music is voor you know. and also core business is the middle-aged man. okay. Uh, net als ons. ja, natuurlijk. Eh, je eh, you want play for some jonge eh, uh, frisse mensen. Maar ik denk gewoon mensen dat dig what you do. En dig gaat in zee met je as Je gaat plug in, microfoon aan, beginnen. mensen zijn bezig. It's that energy, like you talk about the car dat we geven. En wij geven alles. En maar ja, het, weet je, je, wij zijn samen als band, als unit. Wij maken muziek En als we gaan spelen, you know, is niet altijd iedereen yeah. has the energy for, maar, we don't half-ass it. You know, we yeah. zijn, en yes, is het een hobby? Now, Lars is a professional drummer. Okay. Teaches drums. Michel's professional musicon. Can he make a living off of music at the moment? Yeah, yeah. Nee. Yeah. Tom, you know, wij zijn professionals in dat wij geven alles. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken. Maar ik heb nog één vraag. Wat zou je aan de jeugd willen meegeven? Uh, doe je ding. find, Ga naar op zoek. Find something that interests you. Oké. Okay, and go after it. Go after and don't necessarily listen to what other people say. As I got off say it's only a phase, but my phase has become my life.